Robert Baltus met het NOS Journaal. Eind 2022 stonden bijna 13.000 winkelpanden leeg. Dat waren er 1700 minder dan begin vorig jaar. De leegstand is met 6% weer terug op het niveau van 2011. Dat blijkt allemaal uit cijfers van marktonderzoeker Locatus. De dalende leegstand wordt vooral veroorzaakt doordat veel winkelpanden een andere functie kregen. Vaak werden het woningen. Een andere ontwikkeling is er ook. Na jaren van daling ziet de marktonderzoeker een opleving bij speelgoedzaken, juweliers en kookwinkels. Oud-president Bolsonaro van Brazilië ontkent via Twitter... dat hij betrokken is bij de bestorming van overheidsgebouwen in Brazilië. Dat is momenteel in Amerika. En hij zegt dat vreedzame demonstraties bij een democratie horen. En hij veroordeelt het plunderen en binnendringen van openbare gebouwen. Zijn aanhangers bestormden in de Braziliaanse hoofdstad overheidsgebouwen. Ze zeggen dat er verkiezingsfraude is gepleegd... en accepteerden de linkse president Lula niet. Ordentroepen hebben het gebied weer in handen. Ruim 400 mensen werden opgepakt. Het Chinese leger heeft voor de tweede keer in 14 dagen militaire oefeningen uitgevoerd in de buurt van Taiwan. Het Taiwanese leger zegt 57 Chinese gevechtsvliegtuigen te hebben gespot, waarvan de helft in het luchtruim van Taiwan. De Chinese regering ziet Taiwan als een afvallige provincie. Het Chinese leger zegt dat de oefeningen tot doel hadden om provocerende acties van Taiwanese onafhankelijkheidsbewegingen tegen te gaan. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in buurland Mexico. Het is voor het eerst in negen jaar tijd dat een Amerikaanse president het land bezoekt. Biden gaat in gesprek met de Mexicaanse president Obrador en premier Trudeau van Canada. Ze zullen afspraken proberen te maken over handel, criminaliteit en migratie. Het weer bijna overal droog in een graad of 6. Maar vanuit het westen wordt het opnieuw nat. Er komt een aantal buien opzetten. Later is er ook zon. Bij een krachtige wind uit het zuidwesten wordt het maximaal 9 graden.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 Het gaat beter met de bezetting van winkelpanden. Eind 2022 stonden bijna 13.000 winkelpanden leeg. Dat waren er 1700 minder dan begin vorig jaar. Oud-president Bolsonaro van Brazilië ontkent via Twitter... dat hij betrokken is bij de bestorming van overheidsgebouwen in hoofdstad Brasilia. Hij veroordeelt het plunderen en binnendringen van openbare gebouwen door zijn eigen aanhangers. De Amerikaanse president Biden is aangekomen in buurland Mexico. Hij gaat in gesprek met de Mexicaanse president Obrador en premier Trudeau van Canada. Ze zullen afspraken proberen te maken over handel, criminaliteit en migratie.